uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden... die in 2012 samen met zes andere werken... uit de Rotterdamse kunsthal werd gestolen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad om de Picasso gaat. Het schilderij is gevonden door de Roemeense schrijfster Mira Feticu. Ze woont in Nederland en publiceerde in 2015 een boek over de roof. Nadat haar boek onlangs in het Roemeens werd vertaald... ontving ze een anonieme brief waarin de verstopplek van de Picasso werd onthuld. Wie die brief heeft verstuurd is volstrekt onduidelijk. De agrarische sector gaat trainingen organiseren voor dierenartsen en andere bezoekers van boerderijen om suïcidaal gedrag bij boeren te herkennen. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur. De zorgen over zelfmoord in de sector nemen toe, maar om hoeveel boeren het precies gaat is niet bekend. Uit onderzoek in buurlanden blijkt dat suïcide onder agrariërs beduidend vaker voorkomt dan gemiddeld. De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een voormalige militieleider uitgeleverd... aan het internationaal strafhof in Den Haag. De man wordt verdacht van oorlogsmisdaden... nadat moslimrebellen in 2013 de macht hadden gegrepen in het land. Jekatom zou toen de leiding hebben gehad over een christelijke militie... die systematisch aanvallen uitvoerde op de moslimbevolking... in de hoofdstad Bangui en ook op andere plaatsen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij wordt onder meer verdacht van moord, marteling en het recruteren van kindsoldaten. De waterkwaliteit in de Berkel is sterk verbeterd. Het waterschap Rijn en IJssel heeft de stuwen in de Gelderse rivier weer opengezet. Begin deze maand werd de Berkel tussen Lochem en Zutphen sterk vervuild met afvalwater van twee zuivelfabrieken van Friesland Campina.